Jelle Seubring met het NOS Journaal. De zuidoostkust van de Verenigde Staten zet zich schrap voor orkaan Idalia. De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. De P.T.R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit... voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto... die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf... en een ongeluk uit te sluiten. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris die erover gaat zegt zo te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de maatregel neerkomt op uitsluiting... en wijzen erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. België heeft een tekort aan opvanglocaties. Daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. Het is niet duidelijk voor hoe lang die maatregel blijft gelden. Treinreizigers die de afgelopen avond op weg waren van Brussel naar Amsterdam... hebben urenlang vastgezeten. Door een technisch defect strandde de Benelux-trein om 7 uur bij Antwerpen. Na een mislukte poging om het probleem ter plekke op te lossen... moesten de reizigers uit de trein worden gehaald. In de trein zaten zo'n 500 mensen.